Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam worden vandaag de Nederlandse holocaust-slachtoffers herdacht. Vanwege de coronaregels is er ook dit jaar geen publiek bij. Deze overlevende sprak tijdens de herdenking bij het namenmonument. Het zijn in zekere zin de namen van hen... van wie de as uit Auschwitz in een uren begraven ligt... hier midden onder het monument... waarvan de gebroken spiegels verbeelden dat de hemel naar Auschwitz nooit meer ongeschonden is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ruim 100.000 Nederlandse Joden, Roma en Sinti vermoord... in concentratie- en vernietigingskampen van de Duitsers. Niet alleen in Nederland was er overlast door de harde wind. In Engeland en Schotland vielen twee doden door omvallende bomen. Ook was er veel schade en viel bij 130.000 huizen de stroom uit. En in Hamburg in Duitsland kwam een deel van een wijk onder water te staan. Morgen vroeg gaat het opnieuw hard waaien langs de Noordzeekust. Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgekondigd. Op Schiphol zijn gisteravond twee tieners aangehouden... omdat ze een treinpassagier met een wapen hadden bedreigd. Later bleek het om een nepwapen te gaan. De jongens van 12 en 14 zitten vast en de C onderzoekt de zaak. En een primeur voor het Drenthe College in Emmen. Het is de eerste mbo-school met een menstruatiekastje. Studenten kunnen daar gratis tampons en maandverband uithalen... want voor sommigen is dat best duur. Deze studenten zijn er blij mee. En als ik nu ook kijk naar de prijzen van eh, nou ja, maatverband en tampons in de supermarkten of de drogisten. Nou ja, dat is op zich wel echt eh, een groot bedrag. Als je, dat, maar, eh, als je dat vaker moet kopen per maand. Als je hoort dat er meisjes zijn die niet naar school kunnen omdat zij of hun ouders de producten niet kunnen betalen. Dat, dat kan natuurlijk niet. Een op de tien meisjes of vrouwen in Nederland heeft volgens het Armoedefonds soms geen geld voor tampons of maandverband. Op sommige middelbare scholen worden al gratis menstruatiespullen uitgedeeld. Het weer redelijk zonnig vandaag en op de meeste plaatsen droog.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 fun, fun. Dig. The chills that you spill up my back leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. this, my cricket test wish. Two. can you? the way you feel. Your sex appeal. I want it. Girl, you know I Your sex appeal. Come on, baby, give it up to me. Can't you see i love, way? You touch me? Come on, baby, give it up to me. Come on, girl. I Your sex appeal. I can't take it, baby. Yes, I can tough. But it's been a couple weeks now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start. I was going through my brain was your hands around my waist. You know Geef me deze onvergetelijke tijd.